Jan van der Putten met het NOS Journaal. De compensatie die woningcorporaties krijgen voor het bevriezen van de huren van sociale huurwoningen is een druppel op de gloeiende plaat. Dat zegt de Vereniging van Woningcorporaties EDES. In totaal krijgen de corporaties de komende drie jaar van het kabinet 1,1 miljard euro tegemoetkoming. Terwijl ze volgens EDES 3 miljard euro mislopen. Sociale verhuurders verwachten tienduizenden huizen niet te kunnen bouwen. Ook is er minder geld om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Sinds Israël een maand geleden de bombardementen op Gaza hervatte... zijn er nog eens ruim 400.000 mensen ontheemd geraakt, zegt UNRWA... de VN-organisatie voor Palestijnen, die onderdak biedt aan bijna een kwart van de nieuwe ontheemden. Sinds het eind van de wapenstilstand heeft Israël 20 evacuatiebevelen uitgevaardigd. Daarmee is volgens UNRWA twee derde van de Gazastrook nu bestempeld als no-go-zone. Asielzoekers in AZC's gaan, als het aan minister Faber ligt, zelf koken. Dat bespaart de overheid geld, zegt de minister. En de mensen hebben een zinvolle tijdsbesteding. Asielzoekers die het zich kunnen veroorloven... moeten ook zelf zorgkosten gaan betalen. De Sloveense oud-premier Jansa is vrijgesproken van corruptie. Jansa was drie keer premier van Slovenië en is nu de leider van de grootste oppositiepartij. Tegen Jansa was twee jaar cel geëist wegens omkoping en machtsmisbruik bij de verkoop van vastgoed. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. De oud-premier zag de rechtszaak als een poging om te voorkomen dat hij volgend jaar opnieuw meedoet aan de verkiezingen het weer nog vanavond droog.